Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het komende jaar ga je ongeveer 10 euro per maand meer betalen voor je zorgverzekering. Zorgverzekeraars moesten vannacht hun premie bekendmaken. Gemiddeld komen die uit op 156 euro per maand. Voor sommige groepen is de stijging nog hoger, zegt deze zorgvergelijker. We maken ons toch wel zorgen, want die stijging eh, in sommige gevallen nu tot 18,50 euro per maand. Die mensen moeten betalen, met name voor, uh, voor eh, polis met veel zorgkeuze. die stijging is voor best wel mensen, met name die hardwerkende Nederlander die dus geen zorgtoeslag heeft, is dat echt wel een pittige stijging. Dat zorg duurder wordt komt onder meer doordat de prijzen zijn gestegen en doordat zorgpersoneel meer is gaan verdienen. In bijna de hele Randstad rijden tijdens de ochtendspits geen treinen. Werknemers van ProRail staken op de verkeersleidingsposten in Amsterdam en Alkmaar. Daardoor rijden er in bijna heel Noord-Holland en grote delen van Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland... tussen 6 en 9 uur vanochtend geen NS-treinen. In Amsterdam is het afgelopen nacht redelijk rustig gebleven. Er was angst dat er in stadsdeel Nieuw-West weer rellen zouden uitbreken... omdat er online berichten rondgingen om dat te doen. Geweld bleef dus uit. Het kwam doordat de politie de boel in de gaten hield... en straatcoaches en ouders hebben geholpen om alles rustig te houden. De mensen in Hoevelaken staan voor een raadsel. Sinds kort kregen ze mysterieuze pakketjes bij de post... is te horen bij Hart van Nederland. Een heel mooi pakketje. En ik ben niet de enige, maar ehm, ik ben de geweldige, trotse eigenaar van schuurpapier. Een liniaal. Nou komt de decembermaand eraan. Dat kan ook heel praktisch zijn, dit soort gratis cadeaus. Ja, ik denk dat mijn man eh, dolgelukkig is met het schuurpapiertje. Ik ga een opdracht eh, verzinnen. Ja, <laughs> misschien toch de kozijnen schuren. <laughs> De pakketjes zijn verzonden vanuit Duitsland, Italië en Frankrijk. Maar wie dat heeft gedaan, dat weet niemand. Ook deze vrolijke postbezorger heeft geen idee. Schuurpapier, liniaals, heeft u er iets over gehoord? Nee, helaas niet. <laughs> Nee, nee, nu niet is wel bekend. Nee. Dan krijg je het weer nog. De dag begint op veel plekken met mist. Ook als die is opgetrokken blijft het bewolkt en grijs... met vooral in het oosten kans op motregen. Het wordt vandaag 8 tot 12 graden.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 waar de avond ervoor agenten werden bekogeld met vuurwerk en waar een tram uitbrandde. Maar het bleef dus rustig. De man die een stoeptegel gooide op een slapende dakloze in Rotterdam... is mogelijk opgepakt in Zuid-Frankrijk. De man van 32 uit Cameroen wordt verdacht van een aantal moorden. In Lyon zou hij een dakloze hebben gedood met een stuk beton. Het afgelopen jaar hebben meer mensen hun oude laptops, smartphones en tablets ingeleverd. Voor recycling, dat blijkt uit cijfers van het CBS. En het weer, eerst wat nevel of mist, verder vandaag bewolkt, weinig zon en het wordt 8 tot 12 graden.